Uur. Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het rommelt flink in Den Haag. Pieter Omtzigt van NSC liep gisteravond weg van de formatietafel... omdat hij zich overvallen voelt door nieuwe informatie over geld. Jongeren in Arnhem hopen vooral dat er snel duidelijkheid komt... hoort onze verslaggever. Wat vind je daarvan dat nu die gesprekken eigenlijk zijn gestopt? Ja, dat vind ik niet zo heel erg handig eerlijk gezegd. Er zijn wel eh, genoeg problemen naar mijn mening... die wel gewoon eh, spoedig moeten aangepakt worden. Nou ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat er snel beetje vooruitgang komt in Nederland. Ik weet dat er veel problemen zijn. En eh, we moeten er wel met een, eh, een coalitie uitkomen. Maar ja, verder in grote lijnen weet ik er niet heel veel van. Ik hoop toch dat ze ja, met elkaar tot een goede samenwerking kunnen komen. De PVV, VVD en BBB komen over twee uurtjes samen nog een keer met elkaar te praten met informateur Ronald Plasterk erbij. Ze willen dat NSC zich daarbij aansluit, maar omzicht lijkt dat niet van plan te zijn. Bij boerenprotesten en wegblokkades gaan politie en het Openbaar Ministerie sneller en harder optreden. Actievoerders kunnen meteen een boete krijgen of achteraf worden vervolgd. De afgelopen dagen dumpten boeren afval op de snelwegen en werd er brand gesticht. De maat is vol, zeggen politie en OM nu. Mark Overmars heeft zijn hoger beroep bij de FIFA verloren. Dat betekent dat hij tot november geen enkele functie mag uitvoeren binnen het voetbal. Ook niet bij de Antwerpse voetbalclub waar hij nu werkt. Overmars werd geschorst voor grensoverschrijdend gedrag in zijn tijd bij Ajax. Voetbalcommentator Arno Vermeulen vertelt wat de oud-voetballer nu nog kan doen. De laatste mogelijkheid voor hem is om naar het kast te gaan. Het internationaal sporttribunaal. Ehm, waarom zou hij dat wel of niet doen? Nou, dat weten ze nog niet. Zijn advocaat Neervoort heeft gezegd... we moeten even de motivatie afwachten van de FIFA. En als we die motivatie weten... dan kunnen we ook beter bepalen of we wel of niet naar het kast gaan. Dus dat is even het wachten. Overmars heeft eerder gezegd dat hij het wereldwijde werkverbod een straf vindt... die niet in verhouding staat tot wat hij heeft gedaan. Het weer, het is droog, behalve in Zuid-Limburg. Verder weinig wind bij een graad of 7. Vannacht koelt het af rond het vriespunt. Morgen regen en natte sneeuw bij 1 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan niet veel files. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 10 minuten oponthoud.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 Premier Netanyahu geeft straks om half zeven een persconferentie... waarschijnlijk over het nieuwste voorstel van Hamas. De terreurorganisatie wil onder voorwaarden een staakt het vuren voor 4,5 maand. Een zoekactie naar de vermiste Adrie Knops in Hoogvliet heeft niets opgeleverd. De politie zocht vanmiddag in een sloot in het gebied waar eerder zijn auto werd teruggevonden. Knops verdween in 2001. Het weer vanavond droog, vannacht een graadje vorst. This is the Heartbreak Hotel. You said you'd be here by nine, and said you took your time.